4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een christelijke universiteit in Oakland in Californië zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn volgens de politie Koreaans. De schutter is aangehouden. Het is een man van 43 met een Koreaans paspoort. De man zou een oud-student zijn van de universiteit. De Wacus University in Californië is gespecialiseerd in onder meer theologie en Aziatische geneeskunde. De universiteit is ook een ontmoetingsplek voor de Koreaanse gemeenschap. De man opende het vuur in een leslokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. De man vluchtte met een auto van een slachtoffer. Werd na een achtervolging opgepakt in een naburig winkelcentrum. Bij een autoongeluk in Leeuwarden zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Hun auto raakte van de weg en belandde in het water, meldt de politie. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht, raakte een boom Kam kwam in een vaart terecht aan de Poptawei, aan de rand van de stad. Volgens duikers van de brandweer waren de twee slachtoffers de enige inzittenden van de auto. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Bij een autobedrijf in Maarn heeft afgelopen avond brand gewoed. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn afgebrand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. Bij de brand vielen geen gewonden. Hoe de brand bij het autobedrijf in Maarn is ontstaan is nog onduidelijk. Frankrijk heeft twee radicale moslims uitgezet. De ene is een imam uit Mali die antisemitische preken hield... en de andere is een Algerijn die een gevangenisstraf had uitgezeten... voor een aanslag in Marrakesh in 1994. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is het uitzetten geen nieuw beleid... maar is Frankrijk na de gebeurtenissen in Toulouse wel waakzamer dan ooit. Frankrijk is van plan nog twee imams en een moslimactivist uit te zetten. Het weer bewolkt en in het noorden wat regen, in de rest van het land droog. Ook vanmiddag veel bewolking en in het noorden motregen. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over vier, dat is het. En u luistert naar het eh, derde uur alweer van eh, het programma Dit is de Nacht. We hebben de afgelopen twee uur eh, gepraat over begraven of cremeren. En nou ja, ik moet zeggen, klinkt misschien ja, ik vond het eigenlijk wel een, een, leuk onderwerp. Omdat je denkt er eigenlijk niet zo vaak over na. Of tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Ik denk er niet zo vaak over na. En het is gewoon interessant om te horen. Ook dat er dan een uitvaartvoorlichter of iemand die in die branche verder nog werkzaam is. Of, of mensen die dan iemand hebben begraven, wat er allemaal bij komt kijken. En die, en die prijzen. Nou, ik vond het een... ja, interessant onderwerp. En ik was ook verrast eh, dat, dat, dat het jullie zo uh, bezig hield als, eh, als luisteraars. Misschien dan nog wel eens voor herhaling valbaar. We zullen zien. in ieder geval is de tijd van praten nu eventjes voorbij. Want u weet dat het derde uur van Dit is Nacht is altijd gevuld met muziek. En dat is ook wel even lekker hoor. Toen ik om twee uur nog in de auto zat per ongeluk. Toen hoorde ik het programma openen zonder mezelf en met muziek. Toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk ook wel, eigenlijk ook wel relaxed. <laughs> Misschien ga ik het vaker doen, maar verslaven. Nee, dat is zeker niet de planning. Maar goed, die muziek en, en het moet complimenten ook van mijn collega Herbert eh, Codé... die elke keer die, eh, die lijsten eh, samenstelt. Ik ben altijd erg, erg aangenaam verrast door zijn muziekkeuze. En ook weer door de volgende nummers. Want straks gaan we luisteren naar de Radio 1 CD, die, of de Radio 1 Week CD. Dat is een album dat is opgenomen in de legendarische Sun Studio in Memphis... waar veel grootheden hun albums hebben opgenomen. Dat straks, maar eerst eventjes een heel ander nummer.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 Johnny Cash, eh, Elvis Presley, wie hebben er allemaal niet eh, hun albums opgenomen. Acta en de Munnik was dat met Jij hoort bij mij. Mooi nummer. en op dat album staat ook de single die begin 2011 een hit was, Woorden van een ander. En ook nog de twee hits die ze met Nick en Simon hebben opgenomen. En daar moet ik toch even wat over zeggen, hoor, Nick en Simon. Ik, ik was daar vroeger, had ik het daar nooit zo op. En die NS-reclames die dragen er ook niet echt aan bij. Maar ik ben dus bij eh, Symfonica en Rosso eh, geweest om de een of andere reden. En ik moet u vertellen, dat is eh, hartstikke leuke muziek. Ja, als, als er iets tegen heeft, ik zou eigenlijk... Ga gewoon eens een keer naar zo'n optreden. En ze, zijn nog gewoon goed ook. En het is hartstikke... Ja, ik zou bijna zeggen, echt een, echt een aanrader. Ga dat eens uitproberen. Maar goed, dit is Acta uit de Munnik. Een duur wat natuurlijk minstens zo goed is. En dan een stukje langer ook meedraait. Ze staan de komende maanden in de theaters met de voorstelling Het Heerst. Waarbij de nummers van dit album, eh, eh, ja, die, die voeren ze dan op, maar ook afgewisseld met theater en een stukje cabaret. Zeker een aanrader om even te bekijken. Vast te zien op hun website waar en wanneer dat eh, gespeeld wordt. We gaan luisteren nu naar een, naar een echte klassieker. Ik kreeg ooit hier een album van voor mijn verjaardag, een soort compilatiealbum. Ik kende de muziek al wel van mijn, via, mijn, via mijn vader. En het is ja, ook een erg geschikt nummer voor de nacht. Brothers in Arms van de Dire Straits. these mist covered mountains are home now for me. But my home is the Lord. self-destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your son. Let me be de nacht. De EO. you came and opened me, and now there's so much more I see. And so, by the way, I thank you, and then for the times when we're apart, well, then close. That's what friends That's What Friends Are For. Prachtig nummer, oorspronkelijk eh, voor een film uit 1982, eh, de film Night Shift. Het nummer werd later eh, gecoverd door de John Warwick en Friends. En die Friends waren in dit geval Stevie Wonder, Elton John en Gladys Knight, niet de minste. En ook eh, Treintje Oosterhuis dus in de uitvoering van zojuist. Die nam deze plaats voor haar rekening in 2007. Prachtig met zo'n gitarist. Ik zat net te denken, ik ga maar eens een keer een gitarist met een goede zangeres uitnodigen hier in het nachtprogramma. Lijkt me heerlijk als die hier eh, live een beetje muziek komen maken. Nou, misschien eh, komt dat nog eens aan bod. Ehm, de volgende artiest waar we naar gaan luisteren is een van mijn eh, favorieten. Hij heeft verschillende albums al uitgebracht. Heeft nu geloof ik wat, wat stemproblemen. Maar ik ben, ik ben fan van hem. Ik ben ooit bij een concert van hem geweest in Manchester. En live is hij nog beter dan op het album. En dat is al heel goed.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 Het is De Nacht. Met Renze Klamer. Friends was dat van uh, Amy Stewart. Mooi nummer. En het volgende nummer waar we, eh, waar we naar gaan luisteren... is van iemand... Ja, misschien kent u hem niet, maar hij is dan weer wel bekend. Het is een beetje een, eh, een vreemd verhaal. Je hebt namelijk soms van die mensen die zijn dan wel heel erg bekend om hun muziek... maar dan weer niet om, om hun gezicht of zo. Deze man heet Paul Carrick. hij heeft verschillende nummers geschreven en een van is deze. Good Feeling About It. Het was een hele grote hit. try singing a song to myself. Oh, oh, oh, yeah. Uh, uh, uh. From across the road, I see a friend. He's staring at the ground. His smile has vanished from his face. He tells me about his troubles that it takes upon his thinking. But if you're walking in the shadow, you know you can enjoy the sun. Cause when the sun sets you free, you will be free indeed. Freedom I want. for the people, yeah. freedom I want, freedom for the people. I sung to myself. Oh, yeah, yeah. And On a bench across the road, I see this lady by herself. Her face is shining with her tears. She tells me about her children, how their love is lost to work. But if you're walking in the shadow, you know you can enjoy the sun. Cause when the sun sets you free, you will be free indeed. Freedom I want. Freedom for the people, yeah. Freedom I want. Freedom for the people, yeah. Freedom I want. Freedom for the people, yeah. Freedom I want. Freedom for the people. you free. You will be free indeed. Nou, alle vrachtwagenchauffeurs die in slaap dreigden te vallen... die zijn zojuist weer eh, wakker geschud door Trinity. Het is een, eh, eh, een, vijfde studio allemaal weer. Het heet Kemas, betekent wat nog meer. En het kwam afgelopen vrijdag uit. En dit is een van de nummers ervan. Freedom I Want. Ehm, een hele andere artiest, veel bekender, Michael Jackson. Die, die was nog maar heel jong, namelijk 14 jaar toen hij in 1972 eh, met zijn solo-debuutalbum Got To Be There uitkwam. Nou, en we kennen natuurlijk Michael Jackson eh, vooral van zijn eigen nummers. Maar eh, dat eerste album, toen hij als kleine Michael Jackson dat uitbracht... die zat vol met covers. En een daarvan, dat is een, dat is een, hele, een hele bekende. Ja, wie kent hem niet? Eigenlijk van Bill Withers is het nummer. Het is door veel artiesten gecoverd. Ain't No Sunshine. you shouldn't have, the more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to you. But it's just like my girl.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 de volgende zangeres die, eh, die heeft daar wel eh, iets mee te maken. Dat is namelijk uh, Oleda Adams. Dat is een nou ja, bekende Amerikaanse soul, jazz en gospelzangeres. Ze werd ook geboren als dochter van een predikant, opgegroeid met die gospelmuziek. En ze begon haar carrière met twee zelfgefinancierde albums die flopten. Maar werd toen ontdekt door Tears for Fears. Die hielp haar aan een mooie carrière. En ze zong ook ooit met Phil Collins een mooi nummer. Woman in Chains, dat werd een hit.